Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er sinds het begin van de protesten 400 mensen gedood. Ook zouden er honderden betogers in Syrië zijn opgepakt. Johan Cruijff treedt vrijwel zeker toe tot het bestuur van Ajax. Op een vergadering van de ledenraad heeft hij laten weten dat hij daartoe bereid is. De voorzitter van de ledenraad is blij dat Cruijff een formele functie wil binnen de Amsterdamse club. Volgens hem gaat Cruijff zijn technische hervormingsplannen geleidelijk invoeren. De positie van onder andere trainer Danny Blind is daarmee voorlopig veilig. Ook zal de jeugdopleiding niet direct op de schop gaan. Zo'n 200 patiënten van het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch verhuizen vanochtend naar een nieuw pand aan de rand van de stad. De patiënten worden vervoerd met verhuiswagens en begeleid door ambulancemedewerkers, verpleegkundigen en motoragenten. Het nieuwe ziekenhuis wordt 24 juni officieel geopend. Een hacker heeft een paar dagen de beschikking gehad over de persoonsgegevens van gebruikers van het PlayStation-netwerk. Dat netwerk werd vorige week gekraakt. Volgens fabrikant Sony zijn er geen aanwijzingen dat er misbruik is gemaakt van bijvoorbeeld creditcardgegevens. Het netwerk is uit de lucht gehaald en er wordt gewerkt aan een betere beveiliging. Manchester United heeft een belangrijke stap gezet op weg naar de finale van de Champions League. Het elftal won in Duitsland met 2-0 van Schalke 04. Beide doelpunten vielen in de tweede helft. De return is volgende week. Vanavond is de andere halve finale tussen Real Madrid en Barcelona. Het weer, veel bewolking, maar ook af en toe zon. Vanmiddag kan in het oosten en zuidoosten een regen- of onweersbui ontstaan. Het wordt 13 graden aan zee tot 18 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB.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 Taxi before my lady put me down. Please won't you hurry? Can't you see she's got me worried? I don't wanna attacking is a no-no She's all I'm thinking of All I'm thinking of Taxi I've got some patching up to do Yes, I have just wanna see her Just wanna see her Put the pedal to the metal That doesn't matter, I've got to sell.